Er waren dit jaar 10.000 inzendingen voor de zilveren camera. De meest getelde vogel tijdens de landelijke tuinvogeltelling is de huismus. Volgens de Vogelbescherming en Vogelonderzoek Nederland deden zo'n 24.000 mensen mee. Ze telden samen ongeveer 120.000 huismussen. Vorig jaar werd de mus ook het meest gezien. De nummer 2 is de koolmees, waarvan er zo'n 85.000 werden gesignaleerd. En in de top 5 staan ook de merel, de pimpelmees en de vink. Dit jaar waren er minder winterkoninkjes en ijsvogels te zien... omdat die slecht tegen strenge winters kunnen.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 En eh, we gaan door met Hans Christian Light and Spirit Sacred, Sacred Renaissance Music. Ja, ja, via Osho tot ons gekomen. Osho.nl hebben we het natuurlijk over. Goed, daar gaan we dan. Veel luisterplezier voor het tweede uur van aflevering 708. Make yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by you. to breathe easy and naturally. You can watch any feelings that might be there right now and just allow a distance between you and those feelings. busyness of the body, of thinking and feeling. With each out breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. minutes now to allow the memory of a beautiful moment in your life to emerge. A time of laughter and lightness when you felt carefree, happy to be alive. This will become the foundation for your bubble of joy. There may be many such moments. Stay with whichever comes to you first. It may be a memory from years ago or just yesterday. The experience may have lasted for hours or only minutes. When it happened or how long it lasted doesn't matter. The point is that for however long that moment lasted, you were happy. You were content. Once that moment has come to you, stay with it. Immerse yourself in the memory of it. Now, in your imagination, live that moment of joy. Now you are not just remembering it, but reliving it in all its dimensions. The deeper you experience that moment, the more details will emerge. What do you see? What images? What colors? Tim Wither met Awakenings, muziek uit lang vervlogen tijden. En daar gaan we ook een beetje mee afsluiten met eh, Angel Love van Aolia. En eens even kijken, dit is van Oriane Music. En ja, dat zal ergens begin jaren 90 geweest zijn. Goed, mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor, dit, eh, voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Je kunt het allemaal nog eh, naluisteren op peacefulradio.eu en nalezen op www.zfmzandvoort.nl. dan ga je even naar uh, programma-info en daar staat de hele lijst van muziek.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 De verkiezingen die op het programma staan voor 11 maart worden nu mogelijk vervroegd. De Portugese president Cavaco Silva is herkozen voor een tweede ambtstermijn. Op basis van exit polls krijgt de sociaaldemocraat 55% van de stemmen. Zijn rivaal, de socialist Manuel Alegre, zou rond de 19% uitkomen. De uitslag is een tegenvaller voor de socialistische minderheidsregering in Portugal. In Tunesië zijn de eigenaar van een tv-station en zijn zoon opgepakt voor hoogverraad. Via hun zender Hannibal TV zouden ze met vervalste berichten hebben aangezet tot geweld... met als doel de terugkeer van de gevluchte president Ben Ali. De eigenaar en zijn zoon zijn familie van de vrouw van Ben Ali afgelopen week zijn ruim 30 familieleden van Ben Ali opgepakt. De winnaar van de verkiezingen in Ivoorkust, Ouattara, heeft een exportverbod afgekondigd voor cacao. Daarmee wil hij